Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De directeur van BNM-VARA vreest dat Matthijs van Nieuwkerk... naar een commerciële zender vertrekt vanwege de salarisregels. BnN vara pleit daarom in het AD voor een uitzondering op de balk en de norm... voor nieuwe contracten van NPO-presentatoren. Het salaris van Van Nieuwkerk daalde de afgelopen jaren naar zo'n 360.000 euro. Volgend jaar loopt zijn contract af en volgens NPO-regels mogen presentatoren dan niet meer verdienen dan 190.000 euro. BNM-Vara vreest dat de presentator van De Wereld Draait Door vertrekt naar een commerciële partij waar hij veel meer kan verdienen. In Den Helder heeft een grote brand gewoed bij een auto- en scooterhandel. Uit het pand sloegen metershoge vlammen en er kwam veel rook vrij. Volgens de brandweer is het pand verloren gegaan. Meerdere brandweereenheden uit de regio waren aanwezig om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen gebouw. Het waterpeil rond de Canadese hoofdstad Ottawa blijft stijgen. Oost-Canada kampt al anderhalve week met overstromingen... als gevolg van slecht weer en grote hoeveelheden smeltwater uit noordelijke gebieden. Ook vandaag en morgen valt er opnieuw veel regen en natte sneeuw. In Ottawa geldt sinds donderdag de noodtoestand. Naast Ottawa zijn ook de steden Montreal en Quebec getroffen. In totaal moesten zo'n 10.000 mensen hun huis uit. Bij een politieoefening in Antwerpen zijn per ongeluk twee mannen opgepakt... die niets met de oefening te maken hadden. Dat gebeurde vorige week, maar het komt nu naar buiten... omdat een van de mannen zijn verhaal op Facebook heeft gezet. De man schrijft dat hij met een collega in de auto zat... toen negen zwaar bewapende agenten hen onder schot namen... op de grond duwden en in de boeien sloegen. Pas na anderhalf uur mochten ze gaan. De man spreekt van discriminatie. De Antwerpse politie erkent de fout en biedt haar excuses aan. Ook wordt er een onderzoek ingesteld. En dan het weer. Vanochtend is het bewolkt. Later kunnen er pittige buien over het land trekken. Soms met onweer. Het wordt niet warmer dan 12 tot 15 graden. Vrijdag en in het weekend wordt het niet warmer dan 11 graden. Ook dan kunnen er flink wat buien vallen.